Levi van Eck met het NOS-journaal. De populaties van vogelsoorten die in Nederland broeden... waren vorig jaar gemiddeld ruim een kwart groter dan in 1990. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Er kwamen vooral broedvogels bij in moeras- en zoetwatergebieden. Op het boerenland daalde het aantal juist sterk... net als in de duinen en op de heide. Bij een Israëlische aanval op een huis in Rafah in het zuiden van Gaza... zijn negen Palestijnen gedood... Dat melden lokale gezondheidsfunctionarissen in het door Hamas gecontroleerde gebied. Eerder werden drie Israëlische militairen gedood bij een grensovergang door een raketaanval van Hamas, volgens Israël vanuit Rafah. Israël voerde toen als vergelding luchtaanvallen uit op Hamas-doelen in Rafah. De directeur van de CIA wordt deze week in Israël verwacht. Hij gaat proberen de Israëlische regering te overtuigen een deal te sluiten met Hamas over vrijlating van de gijzelaars in ruil voor een gevechtspauze. Dat schrijft de Israëlische krant Haaretz. De directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst was dit weekend ook bij gesprekken in Cairo. Aanvankelijk klonken er positieve geluiden, maar inmiddels lijkt een doorbraak aan de onderhandelingstafel weer ver weg. Afgelopen jaar kregen zo'n 31.000 Nederlanders meer dan 10 verkeersboetes. Dat blijkt uit onderzoek van BNR op basis van cijfers van het CEIB. Ongeveer driekwart van de boetes zijn snelheidsovertredingen. Het aantal van 31.000 is relatief klein in verhouding tot de 12 miljoen mensen met een rijbewijs. Maar de kans dat zij een ongeluk veroorzaken is wel een stuk groter. Slachtofferhulp Nederland pleit daarom bij BNR voor een hardere aanpak van mensen die vaker een boete krijgen.